Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft dit jaar al 1500 boetes uitgedeeld... voor automobilisten die een rood kruis negeerden. Dat is bijna 40 meer dan vorig jaar, meldt de Telegraaf. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat... vindt de cijfers zorgelijk en zegt het wangedrag keihard aan te pakken... door het aantal weginspecteurs te verdubbelen tot 100. Op het negeren van een rood kruis staat een boete van 230 euro. Volgend jaar wordt dat 240 euro. Openbaar vervoerbedrijven maken zich zorgen over de uitvoering van het boerkaverbod. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Vanaf 1 juli 2019 geldt het boerkaverbod voor openbaar vervoer, scholen en zorginstellingen. Vakbond FNV vindt dat het niet aan de chauffeurs is om het verbod te handhaven. Zij zijn er om mensen te vervoeren, al dus de vakbond. Ook Koninklijk Nederlands Vervoer voorziet praktische problemen... bij het weigeren van mensen met gezichtsbedekkende kleding. Een Argentijnse rechter start een vooronderzoek naar Mohammed bin Salman. Hij reageert op het verzoek van Human Rights Watch... om de Saoedische kroonprins te vervolgen... voor mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in Jemen. Ook zou de prins betrokken zijn bij de moord op de journalist Khashoggi... in het Saoedische consulaat in Istanbul. In het Argentijnse rechtssysteem is het mogelijk om iemand te vervolgen voor oorlogsmisdaden, ook als die ergens anders zijn gepleegd. Bin Salman bezoekt dit weekend Buenos Aires voor de G20-top. En Twitter heeft een account geblokkeerd... waarvan jarenlang is gedacht dat het het officiële Engelstalige Twitterkanaal was... van de Russische president Poetin. Het zou gaan om een valse identiteit. Russische officials hadden geklaagd bij het Amerikaanse social media bedrijf. Het account bestond sinds 2012, telde meer dan 1 miljoen volgers... en plaatste met regelmaat foto's en artikelen van Poetins publieke optredens. Het Kremlin wil niet reageren op de zaak. En dan het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen of motregen.